Michel Koenen met het NOS-journaal. Het ijs op de Zuidpool smelt sneller dan wetenschappers dachten. Met 7 miljoen liter per seconde. Dat zijn drie Olympische wedstrijdbaden. In de afgelopen 10 jaar is het ijsverlies verdrievoudigd... en daardoor stijgt ook de zeespiegel sneller... blijkt uit een groot en langdurig onderzoek van ruim 80 wetenschappers. In de afgelopen 25 jaar is de zeespiegel 8 mm gestegen. Bijna de helft daarvan gebeurde de afgelopen 5 jaar... Het ijs op Antarctica smelt nu sneller dan dat op Groenland. Mogelijk honderden misdrijven in Nederland blijven onopgelost, zeggen deskundigen. Dat komt doordat er nog steeds een forse achterstand is bij de DNA-databank van justitie. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat van duizenden veroordeelde criminelen het DNA-profiel ontbreekt. Terwijl volgens de wet van elke veroordeelde DNA moet worden opgeslagen. drie jaar geleden ontbraken er 10.000 profielen. Dat is nu opgelopen tot ruim 21.000. Duitsland heeft Volkswagen een boete van ruim 1 miljard euro opgelegd... vanwege het schandaal met Schumeldiesels. Het bedrijf zegt zijn verantwoordelijkheid te nemen en de boete te accepteren. Tussen 2007 en 2015 bracht Volkswagen wereldwijd bijna 11 miljoen auto's op de markt... die op de weg meer schadelijke gassen uitstoten dan in testsituaties. Het bedrijf had daarvoor met de software geknoeid. En bij PostNL is een vel met postzegels gemaakt... waarop een verband wordt gelegd tussen het WK voetbal in Rusland... en de ramp met vlucht MH17. Op de zegel staat een tekening van een man... die met een voetbal een vliegtuig uit de lucht schiet. Volgens PostNL heeft een klant gebruik gemaakt van de mogelijkheid... om een persoonlijke postzegel te laten maken. Het bedrijf zegt dat persoonlijke zegels niet kwetsend mogen zijn... of politieke inhoud mogen hebben. Dat deze zegels door de controle erop zijn gekomen, betreurt PostNL. Het weer nog helder en zon. Vanavond en vannacht koelt het af naar 8 tot 12 graden.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 Eh, het mag gewoon niet, zoals dat dan heet. Maar goed, in ieder geval, het maakt allemaal niet uit. Want we gaan gewoon gezellig door. En dat wou ik maar doen met een nummer van de Carpenters, een instrumentaaltje. En dat heet Heather.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 dat er hier een dame in Nederland was die haar imiteerde. Kun ja. Ik weet, kan je dat herinneren? Nee, nee, nee, oh, nee, nee, nee, Echt precies dezelfde stem, joh. Echt. Eh. Ja. En daar heb ik ook nooit meer wat van. Dat vind ik wel jammer, want die had hier in Nederland... Als ze Weet je de naam dan nog, of zo? Nee, ja, was, dan was het opgelost natuurlijk. Dan had ik meteen even, <laughs> even gebeld. als het nog leefde meer zo. Dat weet je ook maar nooit natuurlijk. Maar in ieder geval, eh, maar die kon dat, die kon dat perfect. Die had ook net zo'n warme, echt zo'n eh, Karen Carpenter stem. En ik vind het gewoon jammer dat die... in Nederland niet de kans heeft gekregen om dat, om dat op een andere manier... dan misschien met andere nummers en zo, maar om dat waar te maken. Want ja, die Karen, je kon ook van alles zingen. Die, is een lekkere, ja. warme stem. Eh. En de muziek is ook gewoon eh, verder. Het, het past precies bij elkaar. Eh. Het is, het is ja. ja. harmonie. Nou, we gaan, dat ben jij ook wel nieuwsgierig, naar High Hopes draaien van, van Pink Floyd. En dat doen we voor Annemieke Vos. Want die, heeft, eh, die, luistert, die luistert mee. En die heeft dat gevraagd. En eh, nou, ik vertrouw erop dat het mooie muziek is. Want eh, ja... Pink Floyd is toch wel vaak de andere muziek, hè? Iets, nou... Ja. Ja, er zitten ook wel goede, rustige nummers. Ik ga ervan uit dat dit past in ons programma. Annemieke, voor jou. het begint, begint, of, ja, <laughs> ik hoef ook niet meer naar de kerk zonder. Dat scheelt ook weer een stuk. <laughs> Vision bell had begun. Along the long road and on down the causeway, do they still meet there by the cut? There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away. small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener. glowing behind us to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again. Dragged by the force of some inner tide. ik ben wel heel blij met Annemieke. Annemieke, bedankt. Ja, het is een nummer dat ik uh, ken veel van Pink Floyd, maar eh, dit nummer eh, kende ik niet. Nou, nou wel, toch? Nou ik, heb ik niet alle albums van Pink Floyd, maar ik dat ook eerlijk zeggen. Dus, jij had ook nog een speciaal verzoek, toch? Ja, klopt. ik had hem gister, vanmiddag al eventjes gesproken, een goede vriend van mij. En die wilde ook wel, omdat ik vertelde dat ik vanavond in de radiostudio zat een nummer eh, aanvragen. En eh, volgens hem zegt hij de tip van de dag. Eh, nou, Willem Brandt, luister naar Andorra. En je wil horen van Colin Blundstone. Blundstone was dat met Andorra. En daar schijnen meerdere versies van te bestaan, horen we zojuist. Ja, maar ja, uit betrouwbare al, ja, bron. vond jij op, eh, op eh, Spotify. Ja. ja. nou ja, goed, uh, dat zou best kunnen. Maar ja, ah, ken ik het nummer niet. En, ten tweede, ja, wist ik het niet. Dus dat er meerdere versies van... Wist ik niet hoor, Willem. Nee. Ja, de brandweer. ja. hey Willem, je mag nog, ja, als, beloning, als bonus mag je nog een ander verzoekje doen. Nou zijn we toch, ik, eh, ik, hoor het wel van je ja, op eh, ja. Messenger. hey, luister. Eh, ik heb een verzoekje van Willem. Ook alweer een Willem. die brandt ook van verlangen. voor een nummer van, van Etta James. I'd rather go blind. dat bedoelt hij natuurlijk niet letterlijk, want hij wil wel graag zien wat hij doet natuurlijk. Willem, voor jou jongen. Bruis, hè? walk away from me. Yeah. Baby, baby, baby, I'd rather be blind. Ja, Zo, die was ineens eh, ja, uh, snel afgelopen. Een beetje bluesy, hè? Uh, ja. Eh, I'd rather go blind. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in om blind te worden. Want, eh, zie, Ja, dan zie, ik, het allemaal niet meer zitten. Hè? Dus <laughs> gaan we maar niet. Het heeft een andere betekenis, Willem. Of, eh, <laughs> nou, het zit niet kop. Die hem naam nemen hoofd. Ja, hey, ehm, we hebben eh, eh, meerdere verzoekjes. want jij wil ook nog een... Je, je, had ook nog iets uitgezocht, toch? Ja, ja, dat had ik zelf gewoon zo meegenomen om te draaien. Niet eh, op speciaal verzoek. Oh, oké. Dan, dan, gaan we, dan gaan we dat nu maar doen. Als jij het dan, eh, als jij eh, vindt, ja, ja, dan moet ik het in. knopje indrukken. <laughs> dan gaan we nu eventjes luisteren naar Barclay James Harvest met Titles. are you trying to deceive? Telling me all you need is love, all you need is love to serve. prachtig nummer van eh, Barclay James Harvest. Titles heet het nummer. Allemaal ja, Beatle, fragmenten eh, kon u herkennen in, uh, in dit prachtige nummer. oh nou, ik wilde een nummer draaien van iemand die we veel te weinig horen naar mijn smaak. Dus niet 10 maar 1 cc. En dan zeg je wel 1 cc. Ja, je hebt 10 die ken je wel natuurlijk. Ja, maar 1 cc, dat is Christopher Cross dat is, die ken ik, ja. ja. Eh, en, en die heeft uh, Arthur Team eh, bezongen. En het is, de titel van het nummer is The Best You Can Do. Een prachtig nummer, luister maar. Someone who turns your heart around, and next thing you know, you're close. Eh, ondergewaardeerd in mijn gevoel hoor. Want eh, die man die uh, zo'n mooie stem hebben. Of ben ik nou de enige daarin? <laughs> oh no. Oh, je vroeg het aan ja, mij. Jij dacht ik misschien aan de, luisteraars nee, nee, zou vragen. Ja, Christopher Cross. Ja, ja, zeker. Nou, we hadden dus net al het nummer voor, voor Willem, Willem Brandpan. Ja. ja. dat, nou ja, dat was dus een andere uitvoering. Nou, mocht je gewoon nog een keer in herhaling, noem maar wat. Nou, dat was een eh, flinke, eh, moeilijke eh, zoektocht hè, van, naar die persoon. Ik hoop dat ik het trouwens goed uitspreek, hoor. want het, ik ben daar niet zo goed in. Nou, dat zal wel goed zijn. Nedoure of zo. Of Nadoer. Nadoer, ja. Dus, en apostrof Doer staat er. Dus, oh, oké. Nou ja. we hebben het dus uiteindelijk toch gevonden op die achternaam, zeg maar. En ehm, het nummer heet Seven Seconds. En zoals Willem al zei ook, <laughs> gaf ik door... Eh, gelukkig duurt het eh, nummer zelf iets langer. Ja, want anders zouden we heel snel wat anders moeten zoeken. Als het nummer maar 7 seconden. 7 eh, seconden. ja, Ik, ik ken wel een nummer van 7 seconds away. dat zal hem niet zijn. ja, dat is gewoon we gaan er naar luisteren, Willem. Ja, doen we. Oké. Hoi. begint met drums, dus altijd goed. Ja, volgens mij is, die ken ik. Ja, ik ook. Nou, Willem, dankjewel man. Ja. Ja, achteraf. Kenden we het ja. nummer? Ja, wie kent het niet? En gelukkig, nou, het duurde zeker eh, langer dan 7 seconden. Ja, nou, dat is bij mij, ook altijd, <laughs> bij mij ook altijd het geval, dat het langer dan 7 seconden.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 En eh, dan moet ik u even mededelen dat de telefoon hier niet afgaat eh, bij, bij de mengtafel. Dus dat ziet ook niet op. Al oh, bij jou wel, Onno. Neem hem even op als je wil, ja. Onno neemt even de telefoon op, hè, dus dat is het eh, Ja, en, ja, het is meneer Bruis als het goed is, hè? Toch? Oh, ja. Nou, ik zal even... Ja, ja nee, nou, ik, ik, ik, haal hem meteen even de uitzending in. Willem. Binnen nog? Binnen nog? Ja, oh. Willem is er nog. Ja, Willem is er nog, kijk. Nou, eh, nou is hij de uitzending ook, hè? Ik, eh, ik moet heel eerlijk bekennen... <laughs> ja. dat ik, dat jij eh, nou weer? Onno, zat bijna met zijn kop tegen het dak aan, jou toen die telefoon ging. <laughs> is dat zo? Hij is ook niks gewend, die man, hè? <laughs> ja. Nou, we hebben wel een woelige avond hier vanavond, Willem. Want uh, ja, de e-computer is volledig uitgevallen. Je moet me trouwens straks nog eventjes... Eh, via de Facebook-chat eh, moet je me maar eventjes uh, Marcus' e-mail doorgeven. dat weet ik ook niet. Kijk eens, kijk eens rechts van je. Oh, oh daar staat het ergens op? ja, ik dacht eigenlijk oh, dat het Charles' trouwfoto was die daar stond. Maar... Mm, ja, ja. <laughs> <laughs> Welke bedoel je? <laughs> ja. Een van die vijf. ja. ja. Hey, luister ja hou maar, hou maar <laughs> hey, doe die schuiven allemaal maar dicht, want er komt weer niks uit. <laughs> oh ja. Zo, klaar. Het is goed met jou, uh, Hey, eh, Willem, want jij hebt nieuws te melden, toch? Ik heb nieuws te melden. Ja, ach, ach, nieuws. Wat is nieuws? Op het moment dat ik het vertel is er weer oud nieuws. Ja, nou, dat, dat, ja. oud nieuws zijn we ook belangrijk, eh, is ook belangrijk. Dus, oh, nou, bak los. Ik, ik, ik, ik weet dat vrijdag is er weer een, weer een uitzending van The Boys. Hè? The Boys are back in town. Oh jee. Ja, en dat, dat wordt weer een happening. Dat wordt weer een happening, werkelijk. Eh, ik meende, maar ik heb mij vergist nog, maar ik meende net dat ik eh, achter jou, eh, bij die ruit achter, een schicht van Harm zag. Maar... Ja, die is hier uh, in de keuken. Wat doet hij daar? Die is eigen mentaal aan het voorbereiden. Voor vrijdag? Ja. Zal ik hem er even bij roepen? Ja, roep hem er eens even bij, joh. Harm! Ja, maar even wachten, want... Ja. Oh, Harm! <laughs> Ah, daar is hij Hallo. hey, daar is ah. hij hoor. Ah, wat gezellig, hè? Wat leuk. ja, ik ben zo zenuwachtig, willen voor vrijdag. Waarom dan, nou, jongen? Nou ja, ik, ik heb het gewoon niet, hè. Ik slaap al nachten niet door die uitzending van jou. Ja. En van Charles ook natuurlijk, want die komt ook weer in mijn buurt, geloof ik, hè? Ik, ja. Ja. Ik, ik heb liever alleen met jou, hoor ja het zijn uitzending dan, hè? Dat begrijp ik, maar dan komt waarschijnlijk door de bitterkoekie van mij. Ik heb mijn moeder, mijn moeder zit ook hier in de keuken. Ja. Want die heeft koffie voor me gemaakt, wat leuk, hè? Ze, is zo lief, Ach, die is zo nou, zorgzaam. Hoe ja. hoe is met het probleem? Welk probleem bedoel je? Hè? Nou, we zijn voor naar die professor geweest is. Oh, die professor. Ah, nou, die komt... Eh, ik weet niet of die vrijdag kon. want die had geloof ik een, congres of zo. Oh, oké. Ja. Ach, dat is ook... Maar het is een aardige man, hè? Ja, ik heb hem eens nagetrokken op, eh, op, op internet eventjes... om te kijken van wat voor een man dat nou precies is. Maar het schijnt ja. dat hij de enige eh, professor is... die dus ook een diploma amateur gynecoloog heeft. Ah, oh, oh dan scheelt dat die ze, of dan weet hij zijn gang door de brievenbus. Waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Hey, ja. Maar, Willem. Maar, maar, eh, ik, ik, heb flyers gezien waar, waarop de moeder van haar met een, een parasol staat, helemaal in het Indisch. Heb ze wat met Indonesië? Oh, dat zou ik eens moeten vragen mama. Mama, heb jij wat met Indonesië? Hallo, met Indonesië heb ik helemaal niets. Ik hou niet van warme landen. Ik kan er helemaal niet tegen. Ik kan niet tegen die warmte. Dat, komt, dat slaat op me neer. Ach, mama, stel je nou niet zo aan. Nou, willen het slaat, het, slaat echt op me neer. Je moet het van me aannemen. Harm, die, weet er, die heeft daar geen verstand van. Ik, uh, nou ja, goed. Nou, ik, ik, vind het wel gezellig om jouw stem weer even te horen, hoor. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik. Maar goed, ik zit nou eigenlijk in het verkeerde <laughs> programma. Ik moet eigenlijk even wachten tot vrijdag. Eh, we praten vrijdag nog verder, eh, Geit. Komt wel goed. Ja, maar wil je nog wat aan de luisteraars vertellen? Ja, willen we je nog eventjes wat aankondigen dan? Want ik heb je nou toch aan de telefoon. Wat wil je aankondigen dan? Nee, jij moet wat aankondigen. Jij belt toch? Oh, die, oh ja. Ja, verdorie, nog een toe zeg. anders is het simpel. Nou, wat? Ja. Nou, niet zo angstig, niet zo angstig. Kom op, joh. Kom op. Eventjes, hallo jongetje, ik wil er wel eventjes doen. Op Vrijdag, eh, vrijdag aanstaande 10 uur, van 10 tot 12. The boys are back in town. En ik heb al waarschuwingen gezien op Facebook... dat de moeders de dochters binnen moeten houden en de vaders ook. Want de boys komen naar je toe deze zomer. Nou, Willem, wat leuk joh, dat je dat... Eh, eh, van de zijlijn luister ik even mee. Ja. ja volgens Harm ben ik, eh, ben ik gewoon niet welkom. Nou ja, ik kom even goed hoor, want ik bedoel... dan zet ik hem in de keuken met zijn moeder hoor. Dan bekijk ik het maar, toch? Nou, dat vind ik ook. Dat ja. vind ik ook. We maken er in ieder geval weer een big happening van. En ik heb de nodige verzoekjes aan weer binnen. Hey, tot, tot hoe laat moet jij vanavond werken? Twaalf uur als ik geluk heb. Mag jij zo lang opblijven dan? Nee, ga je niet melden thuis? <laughs> Dat weet mijn moeder toch niet. <laughs> Oh, oké. Ik heb tegenwoordig thuis de verlichting op de, klok zitten, dus... Ja, ja. Ze, Kijkt, ze kijkt naar binnen en bij wijze van... Oh, de lamp brandt, is thuis. Ja. Dat ik hem niet thuis natuurlijk. <laughs> nou, eh, de laatste kans, de laatste minuut gaat in voor jou... om nog te, eh, te ventileren wat je kwijt wil. Want ik, weet het niet. Want jij hebt het erover dat je dat eh, liefdevolle gevoel ben je kwijt, hè, toch? Het liefdevolle gevoel, ja. Ben, maar, kwijt. Ja. Maar, maar dat, dat, dat, komt, dat komt wel weer terug. Dat ja, Ja, maar, ja, ik wil toch nog even één ding zeggen. Ja. Eh, dat, uh, eh, de bruis weer begint te bruisen. We gaan meerdere programma's maken, maar daar hebben wij het nog wel even over vrijdag. Oh, gezellig, jongen. Nee, maar ik zeg dat, eh, dat, jij dat liefdevolle gevoel kwijt bent, maar daar bedoel ik natuurlijk een liedje mee. Maar van de oh, van de, ja, van de Righteous, brothers. You've lost that loving feeling. En dan krijgen we die mooie film. Heel goed, dan pak ik de kleitafel vast. Ja. <laughs> en eh, je, ik maak er weer een asbakje voor je. Je, je, kan, je kan ook gaan dammen op die vlag van je. Hè? Dat weet je ook, hè? Die... <laughs> Weet je toch? nog? Kom op, dit is een easy listening programma. Allee. Ja, oké. Okay. <laughs> Hoppa. <laughs> Jongens, succes hè. Hoi, hoi. Doeg. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby. starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. you used to do, yeah. We had love, love, love you don't find every day. So don't. Je bent het helemaal kwijt, met liefdevolle gevoel of zo. Graag, <laughs> Althans, als ik de eh, Righteous Brothers mag geloven. Ja, die hebben mooie nummers gemaakt. Jan Chain Melody is natuurlijk prachtig. Maar dit was ook een mooie. Maar jij hebt ook nog een mooie. Van een hele mooie dame ook, hè, eh, toch? Hè? verschrikkelijk mooie dame ook, toch? Ja, dat is ook een verschrikkelijk mooie dame. Ja, nou, dat weten de luisteraars wel, dat wij eh, naar, naar, Duitsland, naar Oberhausen zijn geweest. Ja, ja, ja. Naar Helene Fischer en dergelijke. En maar ik had vorige week dus, uh, eh, zij wilde ik die ook uh, draaien. Maar jij kon hem op Spotify dus nergens te vinden. Nee. Dus toen zei ik al van, nou, dan hou het goed. En dan draai hem gewoon de volgende keer. En dan neem ik hem gewoon eh, zelf mee. Ja. Ik dacht op CT, maar dat hoeft niet eens. En we, moeten we moeten hem eh, voortmaken, anders kunnen we het hele nummer ja, daarom. Nou, dus bij eh, deze gaan we afsluiten. Dus ook een... Uh, Allemaal dank voor het luisteren. luisteren. Excuus, ja. voor de storing. Voor, voor alle paniek en dergelijke. Ja, en alle, alle ellende. ja, Maar volgende keer doen we ons best om het allemaal gladjes te laten verlopen. Zo is dat. Oké, nou, bij deze de afsluiter. Helene Fischer met Wij Liebe niet zerbricht. Tot de volgende keer. Hoi hoi. ganze Jahr und doch bleibt dein Leuchten hell und klar. Wann immer ich den Mut verliere, höre ich meinen Herzschlag und er klingt nach dir, als wärst du hier.